Vorige week begonnen de acties bij de basisteams van de politie. Er worden geen bekeuringen uitgedeeld voor kleine overtredingen. President Poetin heeft opdracht gegeven voor grootschalige oefeningen van de noordelijke vloot van Rusland, meldt een staatspersbureau. Volgens de Russische minister van Defensie doen aan de oefeningen bijna 40.000 militairen, 41 oorlogsschepen en 15 onderzeeërs mee. De noordelijke vloot is verantwoordelijk voor de verdediging van het noordwesten van Rusland. Eerder deze maand begon Rusland met grootschalige militaire oefeningen in het zuiden van het land. Twee kinderen van 7 en 8 jaar zijn door hun moeder vanuit Maastricht ontvoerd naar Syrië. Volgens het Openbaar Ministerie is dit de eerste keer dat kinderen zijn ontvoerd naar het IS-kalifaat. De moeder, een moslima van 32 uit Tsjetsjenië, zou eind oktober met twee van haar vier kinderen naar Syrië zijn vertrokken. De politie sloeg direct groot alarm en er kwam een internationaal aanhoudingsbevel, maar de vrouw wist Syrië te bereiken. De orkaan die op de eilandengroep Vanuatu een spoor van verwoesting achterliet, trekt vandaag over Nieuw-Zeeland. Tot nu toe lijken de gevolgen beperkt. Het oosten van het Noordereiland heeft het meest last van de orkaan. Huizen zijn ontruimd, wegen zijn overstroomd en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Nederland trekt een half miljoen euro uit voor hulp aan de getroffen inwoners van Vanuatu. Het weer, vandaag flinke periode met zon, maar ook wat hoge wolkenvelden. Blijft droog, het wordt 11 tot 14 graden. Morgen ook geregeld zon, bij weinig wind.